Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het oosten van Congo zijn zeker tien mensen omgekomen bij een bomaanslag op een kerk. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens het leger zit de rebellengroep ADF achter de aanslag. De groep heeft ook banden met de Islamitische Staat... en die heeft inmiddels de verantwoordelijkheid opgeëist. Na de aanslag is iemand uit Kenia aangehouden. Het oosten van Congo wordt al tientallen jaren geteisterd door geweld. In het gebied strijden meer dan 100 gewapende groepen om de macht. Op de A9 bij Velsen Zuid zijn afgelopen avond ongeveer 10 auto's op elkaar gebotst. Dat kwam door gladheid na een hagelbui. Eén persoon is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege het ongeval was de snelweg vanuit Alkmaar richting Amsterdam een tijd afgesloten. In de file achter het ongeluk klapten ook een aantal auto's op elkaar. Die hadden alleen blikschade. Het dodental van een Russische raketaanval op een flat in Oost-Oekraïne is opgelopen tot 29. Volgens de autoriteiten in Dnipro is er weinig hoop meer op overlevenden... hoewel nog tientallen mensen worden vermist. Zeker 39 mensen werden levend onder het puin vandaan gehaald. Meer dan 70 mensen zijn gewond geraakt. De aanval op de flat was zaterdag. Rusland bestookte toen meerdere steden. In Kharkov en Lviv waren de aanvallen gericht op belangrijke infrastructuur. Feyenoord is in de stand van de eredivisie twee punten uitgelopen op Ajax en PSV. De Rotterdammers wonnen gemakkelijk van FC Groningen. Het werd 0-3. PSV lukte het niet om te winnen. De ploeg speelde gelijk tegen Fortuna Sittard. Het werd 2-2. Ook Go Ahead Eagles tegen FC Utrecht werd 2-2. Emmen Cambuur eindigde in 0-0. Dat was ook de eindstand van NEC Vitesse. Het weer, hier en daar nog een bui. Vanuit het zuiden wordt het droger. Het is 2 tot 4 graden. Overdag bewolking. Vanuit het zuiden gaat het lang regenen. Op sommige plaatsen kan er natte sneeuw vallen.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 And in a red to sapphire blue And you need her and she needs you And you need her and she needs you And you need her and she needs you And you need her and she needs you And you need her and she needs you.